meer dan 20 jaar geleden op de Brunsumerheide in Limburg. Jos B. zegt zelf dat het jongetje al dood was toen hij hem vond. Verdachte had vandaag het laatste woord en richtte zich huilend tot de familie van Nicky. Ze willen een veroordeling, ze willen een verdachte, ze willen een dader. En die zit hier volgens hun dat ben ik. Maar de familie van Nicky was niet onder de indruk van de tranen, vertelde hun woordvoerder aan onze verslaggever Matthijs van de Wiel. Hij had vooral medelijden met zichzelf en zegt hij, ik heb zoveel verdachten meegemaakt in de rechtbank die heel authentiek overkwamen, die echt uh, geëmotioneerd leken, maar die achteraf bleek wel degelijk hartstikke schuldig waren. Dus niet onder de indruk van deze tranen van Jos B. De uitspraak tegen Jos B is over een maand op 20 november. Groningen en het Rijk hebben bijna een miljardendeal rond... waarmee de Groningers goed worden achtergelaten als de gaswinning stopt. De meeste afspraken in de deal gaan over het verstevigen van de huizen. Die deal zou 2 miljard waard zijn. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen dag net onder de 8000 gebleven. Het waren er 7997. Het zijn er 172 meer dan gisteren. Er liggen nu 1553 besmette mensen in het ziekenhuis. 345 van hen liggen op de intensive care. En voetbalwedstrijden bij de profs zijn oké, maar andere sportwedstrijden zitten er voorlopig echt niet in. Dat zegt minister Van Ark. Nou, ik begrijp heel goed dat het heel lastig ligt voor de sporters. Maar ik ben echt ook bereid om met hen in gesprek te gaan. Als we weer eh, wat kunnen afschalen met die maatregelen, hoe gaan we daar dan mee om? Maar ik kan nu niet de groepen nog verder oprekken, hoe lastig dat ook is. Alleen de eredivisie voetbal bij de mannen en de vrouwen mag voorlopig doorgaan. Net als de KNVB-beker. De rest van de sportcompetities ligt minimaal vier weken stil stil. Het weer op de meeste plekken droog en een graad of 12. Dit weekend valt er af en toe een bui en het blijft ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer.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 De rechter veroordeelt verdachte Vedat A voor doodslag en poging tot moord. Jos B. heeft in zijn laatste woord in de rechtszaak emotioneel verklaard... dat hij geen antwoorden heeft op de vragen van de familie van Nicky Verstappen. Hij zei nogmaals dat hij niks te maken heeft met de dood van de jongen in 1998.